ZFM Verkeersinformatie. Dit is Erik Evengroen van de AWB. In Noord-Holland is de avondspits inmiddels ook in volle gang. In totaal zo'n 120 kilometer file. Er zijn wel weinig bijzonderheden. Er zijn veel dagelijkse files. De meeste vertraging ziet onder andere op de A9 Amstelveen richting Den Helder.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 Knew that it was game when you looked at me. Pulling up your sleeve so I could see the roly blade. But you later in the corner booth, raising up a toast so I would notice you. But you're hard to miss.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 waardoor partijen pas vanaf meer zetels in de Tweede Kamer zouden kunnen komen. Steeds meer vervuiling in rivieren en sloten komt door nieuwe chemische stoffen... blijkt uit onderzoek van het RIVM. Zo is er lithium gevonden. Drinkwaterbedrijven moeten daardoor meer moeite doen om het water te zuiveren. Een politieagent die begin vorige maand werd opgepakt... heeft volgens het OM lange tijd tegen betaling politieinformatie doorgespeeld aan criminelen. De politieman is 61 en volgens Omroep Brabant gaat het om een wijkagent uit Tilburg. Het weer, bewolkt met af en toe wat regen. Morgen ongeveer hetzelfde, maar wel iets zachter. 6 tot 11 graden. Dit is ZFM. ZZFM. took my heart, that you took my life, that you took my love. To some kind of boy, to some kind of girl, to some kind of song around the world.